Lot Lewin met het NOS Journaal. De EU-landen nemen. Er zijn nog geen Nederlandse verdachten, maar volgens een woordvoerder van de politie ze komen die er zeer waarschijnlijk nog wel. Schiphol maakt zich op voor de eerste echt drukke dag van de zomer. Morgen begint in de regio Midden-Nederland de schoolvakantie. Naar verwachting maken dan ruim 220.000 reizigers gebruik van de luchthaven. Op de drukste dag van de meivakantie ging het mis. Toen misten tientallen mensen hun vlucht door de lange wachtrijen. Schiphol heeft nu maatregelen genomen. Zo zijn er extra medewerkers ingezet. En krijgen reizigers met weinig handbagage voorrang via een aparte route. De zesde etappe van de Tour de France is gewonnen door Marcel Kittel. De wedstrijd liep uit op een massasprint nadat een kopgroep van drie renners een paar kilometer voor de finish door het peloton was opgeslokt. Het is de tweede ritzegen van Kittel in deze Tour. In het algemeen klassement staat Chris Froome van Team Sky nog altijd op één. Het weer dan nog. De komende uren trekken forse regen- en onweersbuien van west naar oost.